Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld... terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in de armoede terecht zijn gekomen. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Volgens de hulporganisatie worden vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt... en verdienen de tien rijkste mannen samen meer dan een miljard euro per dag... Oxfam Novib roept het nieuwe kabinet op om ongelijkheid en armoede stevig aan te pakken. Bij een schietpartij in Amsterdam-Noord is iemand gewond geraakt. De 22-jarige man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op Twitter. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar. Het was de derde schietpartij in één dag tijd. Zondagmiddag rond 12 uur werden er na een vechtpartij schoten gelost in Nieuw-West. Rond 7 uur kwam een 16-jarige jongen om het leven... door één of meer schoten in Amsterdam-Zuidoost. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten wat de veiligheidsrisico's zijn voor Nederlanders in Oekraïne en of er voorbereidingen worden getroffen voor een evacuatie. De militaire dreiging van Rusland tegen Oekraïne wordt steeds ernstiger, zegt de fractie. En de VS adviseert al om reizen naar Oekraïne te heroverwegen. De VVD wil dat het Nederlandse reisadvies wordt aangescherpt. Hulporganisatie Save the Children maakt zich zorgen over de gezondheid van mensen... en in het bijzonder kinderen op de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan. Door de vulkaanuitbarsting in het gebied is volgens de organisatie de luchtkwaliteit heel slecht. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven, mondkapjes te dragen en alleen water uit flessen te drinken. Het weer in de loop van de nacht wordt het droog. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Komende dag schijnt vooral in het westen de zon. Want inwaarts veel bewolking en mogelijk wat regen bij een graad of acht.